uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Karton wordt steeds duurder, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest voor een tekort aan karton en andere verpakkingsmaterialen. Daarom stijgen de prijzen met 30 tot 65 procent. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen... en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. De rijkste Amerikanen betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica... dat gelekte documenten van de Amerikaanse Belastingdienst in handen kreeg. Amazon-topman Bezos zou in de jaren 2007 en 2011... zelfs helemaal geen inkomstenbelasting hebben betaald. Ook Tesla-oprichter Elon Musk deed dat niet over het jaar 2018. ProPublica schrijft dat de miljardairs onder meer hun inkomsten drukken door te schenken aan goede doelen. Die giften zijn aftrekbaar van de belasting. President Biden wil de belasting voor rijke Amerikanen verhogen, maar dat zal volgens ProPublica weinig uitmaken omdat de allerrijksten hun inkomen op papier laag houden. Een deel van de eindexamenleerlingen hoort donderdag niet of ze geslaagd zijn. Twaalf scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Er zijn ook examens zoek geraakt. Als ze niet boven water komen, zullen de leerlingen soms herexamen moeten doen. PostNL wil nog niet zeggen om welke scholen het gaat. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op. Vooral studenten nemen ze nogal eens mee.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 shelves getting busy. say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. you like a sound of music, music, music. Nothing like a sound of music, music, music.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 Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug. Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik ik ben de weg die je reizen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. blijven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort. Als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.